Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer honden gevonden bij een omstreden fokker in Eersel in Brabant. Die man is al vaker in het nieuws geweest. Eerder dit jaar haalde de toezichthouder in totaal meer dan 650 verwaarloosde en zieke dieren weg bij de man. Hij kreeg een fokverbod en er is aangifte tegen hem gedaan. Maar nu zijn er bij een controle dus weer acht honden ontdekt. De toezichthouder zegt dat ze vanaf nu elke week bij het bedrijf langsgaan. gaan. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat op bezoek bij Poetin in Rusland. De Amerikaanse overheid heeft daar aanwijzingen voor... Dat is best een opmerkelijk bezoek, zegt Oost-Azië-correspondent Sjoerd en Daas. Kim is het land nog niet uit geweest sinds corona. Ehm, de afgelopen drie jaar zat zijn land echt potdicht. En volgens die Amerikaanse inlichtingendiensten zijn in de afgelopen maand ook Noord-Koreaanse diplomaten afgereisd naar Rusland, naar Vladivostok met de trein, doorgevlogen ook naar Moskou. Ehm, nou ja, dat zou erop duiden dat er voorbereidingen worden getroffen voor een ontmoeting. Ja, een logische plek zou dan zijn Vladivostok. Want daar is volgende week een belangrijk Russisch over overleg over de economie. Poetin wil waarschijnlijk wapens uit Noord-Korea. Kim zou onderzeeërs en voedsel willen. En dan nog een niet al te snuggere actie van een automobilist in de VS. De man belde de politie omdat hij bijna van de weg werd gereden door een spookrijder. Highway 77 going north and there is somebody that is on the wrong side of the road. Uiteindelijk werd de spookrijder gespot en langs de kant gezet. Je raadt het misschien al, het was de 911-beller zelf. Were you the one that called in? Yep. You were? Yeah, because I thought somebody was on the wrong side of the road, bro. And it turned out it was you. Yep, look at dumb De bestuurder had veel te veel gedronken en is opgepakt. Het weer nog, korte broeken weer vandaag. Een zomerse dag met blauwe luchten en veel zon. Het wordt vanmiddag 27 tot 30 graden.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 Don't believe I can fight temptation. I think you are. come, I'm the keys to calm, babe. Whoa. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. Brisa na praça, te abraçar A grama We made it very clear, and they also said that we couldn't last together.